Het weer. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen dat het door neerslag en vrieskou verraderlijk glad kan zijn in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. De gladheid kan duren tot de ochtendspits. Overdag wordt het ongeveer 4 graden, met in de middag van het zuiden uit opnieuw flink regen.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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Smash, smash, crack, push, whack Tie another one to and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I you. meant to hurt you. I swear I didn't mean those things I said.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 Het leidt wel tot extra veel rook. Mensen in Moerdijk wordt dringend aangeraden binnen te blijven en ook dieren binnen te halen. Ook het verkeer heeft hinder van de rook. In verband daarmee zijn de A16 en de A17 bij Moerdijk in beide richtingen afgesloten. Ook rijden er geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. Het vuur begon vanmiddag om half drie door nog onbekende oorzaak... en leidde tot tal van explosies en een grote giftige rookwolk. Die trekt nu in noordelijke richting. Er komen volgens deskundigen geen gevaarlijke concentraties chemische stoffen vrij... Al mogen boeren hun dieren niet laten grazen in gebieden waar de wolk overtrekt. Het RIVM doet voortdurend metingen. Als er gevaar is, zullen er sirenes klinken. Het vuur is op dit moment wel onder controle, maar er is nog geen zijn brandmeester gegeven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven is een onderzoek begonnen naar de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Het richt zich op de oorzaak en de achtergrond van de brand en de crisisbestrijding. Woordvoerder Robert Gibbs van het Witte Huis stapt begin volgende maand op. Hij wordt zelfstandig politiek adviseur, maar blijft wel president Obama adviseren. Het vertrek van Gibbs past in de vele veranderingen die Obama de komende dagen doorvoert. Een nieuwe ploeg moet zorgen voor een sterkere tegenstand tegen de Republikeinen... en ervoor zorgen dat Obama wordt gekozen voor een tweede ambtstermijn. Voetbalinternational Mark van Bommel moet na dit seizoen weg bij Bayern München... zegt clubvoorzitter Uli Heunes in Sportbeeld... Bayern moet verjongen en Van Bommel is met